Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden reizigers willen compensatie voor de grote treinstoring. Begin deze maand lag het treinverkeer bijna een dag lang plat door een technische storing. En dat zorgde in het hele land voor gestrande reizigers. Toen ik eh, op het punt stond om de trein in te lopen, zeiden ze opeens dat eh, er geen treinen gingen tot, eh, in heel Nederland tot 5 uur. En eh, dat heb ik nog nooit gehoord. <laughs> ik moet naar Amsterdam. Ik moet eh, naar mijn werk. Weer twee de eerste weken. En eh, ik kan er nu helemaal niet geraken, dus best wel stom. Inmiddels hebben ongeveer 12.000 reizigers compensatie aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten voor een taxi of een hotel. Het is niet bekend of reizigers alle gemaakte kosten vergoed krijgen. Twee mannen moeten zes jaar de cel in voor het voorbereiden van een moordaanslag. Ze probeerden vorig jaar een trekker onder de auto van een doelwit te plaatsen en hielden zijn vriendin in de gaten. De auto werd later door anderen onder vuur genomen. Het doelwit overleefde de aanslag. Zijn vriendin, die ook in de auto zat, kwam om het leven. Yvonne Koldewijer stond vandaag voor de rechter. Zij is van het Juice Channel Live of Yvonne. En zangeres Samantha Steenwijk is kwaad over een filmpje van Yvonne... waarin ze beweert dat de zangeres is afgevallen door illegale dieetpillen. En dus sleepte Samantha Yvonne voor de rechter, vertelt ze aan Shownieuws. Dit wil je niet en eh, ik ben helemaal niet iemand van negativiteit. Maar eh, in mijn eigen staan er gewoon te veel mensenlevens op het spel. Ik ben de inspiratiebron geworden van illegale drugs. En dat wil je niet. En, eh, en zij doet dat natuurlijk allemaal een beetje lacherig over. Maar als ze straks gewonden vallen, hè, dat wil ik niet meer geweten hebben. En dat is de reden waarom ik hier sta. Die hele dieetpillenvideo is al offline gehaald. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. Het weer nog. Het is een droge dag. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden meer zon bij 10 tot 17 graden. Later dit weekend flink wat zon en nog wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder staat 3 kilometer file tussen Afrit Egmond en Bergen. De vertraging is een half uur. Eh, richting Alkmaar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging tussen Schorel en Bergen. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen de Keukenhof en de N207 2 kilometer file. En 245 Alkmaar Schagen bij Warmehuizen 3 kilometer. En 307 Hoorn richting Lelystad.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 You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it?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 Een rechtszaak tegen een verdachte van cocaïnehandel wordt uitgesteld... omdat de rechtbank eerst wil weten hoe de undercover-operatie is verlopen... die de zaak aan het licht bracht. De undercover-agent die op de zaak zat pleegde zelfmoord... volgens een onderzoek in verband met de operatie. De autoriteit Consumentenmarkt verwacht dat internet veel goedkoper zal worden voor abonnees. Dat zou het gevolg zijn van een nieuwe afspraak over de tarieven van glasvezelkabel. Over die afspraak worden de marktpartijen de komende zes weken geconsulteerd. Als de afspraak doorgaat geldt die voor acht jaar. En in zeven van de twaalf provincies willen boeren niet meer meepraten over het uitkopen van boerenbedrijven. De maatregel om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boerenorganisaties zeggen dat de minister niet naar hen luistert en ze noemen gedwongen uitkoop onacceptabel.